Bij Sea Life Oberhausen hangt vandaag de vlag half stok en alle medewerkers dragen een zwart lintje. Het weer, vanuit het westen meer bewolking. Tegen de avond kan er wat lichte regen vallen. Het wordt 11 graden. Ook morgen bewolkt en wat regen.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 Bij het debat over de regeringsverklaring zei Blok verder dat de VVD niet wil bezuinigen om af te rekenen met linkse hobby's, maar om af te rekenen met het leven op de pof. De bezuinigingen zullen bij iedereen pijn doen, maar de pijn zou veel groter zijn als we nu niet de moed hadden om die maatregelen te nemen, voegde hij eraan toe. PvdA-leider Cohen vindt dat in de nieuwe coalitie PVV-voorman Wilders aan de touwtjes trekt. Hij zei dat in de formatie CDA en VVD een hoge prijs hebben betaald en dat Wilders wil wet is. In het debat kwam Cohen in botsing met Wilders over de inburgering. Volgens Wilders doet de PvdA niks tegen mensen die er met de pet naar gooien. Muzici van omroeporkesten hebben in het gebouw van de Tweede Kamer actie gevoerd tegen bezuinigingen. Ze speelden stemmige muziek uit een opera van Wagner en stopten plotseling, om te symboliseren dat ze in hun voortbestaan worden bedreigd. Het kabinet Rutte wil de subsidie aan het muziekcentrum van de omroep stopzetten. Volgens een woordvoerder is het MCO een pijler onder het Nederlandse muziekleven. In Groot-Brittannië groeit de economie twee keer zo hard als verwacht. Voor het derde kwartaal was een groei van 0,4 voorspeld. Het was 0,8. De stijging komt doordat er meer wordt gebouwd. In de strenge winter van vorig jaar lagen veel bouwprojecten stil. En dat werk wordt nu afgemaakt. Voor volgend jaar wordt gevreesd voor een terugval van de economische groei. Door belastingverhogingen hebben de Britten dan minder te besteden... en een half miljoen ambtenaren komt op straat te staan.